Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over allemaal belastingmaatregelen. Sommige gaan al op 1 januari in. De kans is groot dat mensen met een privévliegtuig veel meer belasting gaan betalen. En de ChristenUnie hoopt dat de belastingen aan de benzinepomp ook wat omhoog gaan. Ze willen dus er zo voor zorgen dat er weer geld vrijkomt... om de bezuinigingen in het openbaar vervoer tegen te houden. Het is geen fijne boodschap voor als je rekende op een volledige korting op de accijns en op eh, een, beetje ja, aantrekkelijk tanken. Tegelijkertijd is het ook weer geen ramp. Je gaat er niet dood van. En de reiziger in het OV die hoeft zich niet helemaal blauw te betalen om nog volgend jaar in de bus te kunnen stappen. Maar met zoveel verschillende partijen in de Tweede Kamer is het nog niet duidelijk of hier een meerderheid voor is. Ander nieuws dan. Het Duitse gezin dat twee weken geleden stierf tijdens een vakantie in Turkije... is omgekomen door een bestrijdingsmiddel. Volgens de Turkse OM werd het middel gebruikt in het hotel om ongedierte tegen te gaan. De vader, de moeder en hun kinderen van drie en zes jaar overleefden het niet. Zes mensen, onder wie de hoteleigenaar, zitten vast. De man die tijdens het Songfestival van 2020 in Rotterdam een aanslag wilde plegen, moet twee jaar de bak in. De Zweedse man wilde veel slachtoffers maken met explosieven en door bezoekers te vergiftigen. De mensen die vlakbij het grote winkelcentrum in Leidsendam wonen, de Mall of the Netherlands, houden de komende dagen rekening met een verkeersinfarct. Normaal is het er al druk en nu met Black Friday en Sinterklaas al helemaal. Eh, alle bewoners klagen gewoon steen en been. Eh, het verkeer eh, staat muur en muur vast. En als je gewoon je wijk in wil komen, dan duurt het rustig een half uur voordat je je eigen wijk bent. En datzelfde geldt voor de wijk te verlaten. Ja, bezoekers wordt aangeraden om met de trein, tram of bus te komen. En ook worden extra verkeersregelaars ingezet. Bewolkt en op sommige plekken buien. Vanmiddag in het oosten af en toe zon en het wordt maximaal 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Noord-Holland rijdt het nog wel langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Amsterdam sloten een kwartier op De A9 Diemen richting Amstelveen. Vanaf Amsterdam Zuidoost ook zo'n 10 minuten. En verder rijdt het langzaam op de N307 van Horen naar Enkhuizen.